uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Programma herzien. Daarna wil hij alleen vluchtelingen toelaten die goed gescreend kunnen worden... en die positief tegenover Amerika staan. Bij de vluchtelingenstop lijkt Trump een uitzondering te maken... voor christenen uit moslimlanden. De banden tussen jihadisten en criminelen worden nauwer. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof, in het AD. Jihadisten zouden daardoor sneller aan wapens komen en dat baart de inlichtingendiensten zorgen. Als voorbeeld noemt Schoof de Franse Syriëganger die vorig jaar maart in Rotterdam werd gearresteerd. Daarbij werd onder meer munitie in beslag genomen. Die was volgens het AD gekocht van Antilliaanse criminelen. Volgens Schoof is er nooit eerder zo'n grote wapenfondst gedaan in relatie tot terrorisme. Zeker 30 nieuwe partijen die wilden meedoen aan de verkiezingen zijn afgehaakt omdat ze te weinig steunbetuigingen hebben. Dat meldt het AD. De verklaringen moeten worden getekend op het gemeentehuis. En dat blijkt vaak een onoverkomelijke hindernis. Zelfs een bekende nieuwkomer als Geen Pijl heeft moeite om genoeg mensen te mobiliseren. Maandag moeten alle steunbetuigingen binnen zijn. De Britse acteur John Hurt is overleden. Hij is onder meer bekend van zijn vertolking van The Elephant Man in 1980. Twee jaar eerder speelde hij een hoofdrol in Midnight Express, wat hem een Golden Globe opleverde. Verder speelde hij in verschillende Harry Potter films. John Hurt leed aan alvleesklierkanker. Hij is 77 jaar geworden. Brussel kan misschien geen speelstad zijn bij het EK van 2020, dat in 13 Europese steden wordt gehouden. Een aantal buurgemeenten van Brussel ligt dwars bij de bouw van het nieuwe stadion dat voor het EK nodig is. De bouw zou komende zomer moeten beginnen, maar dat gaat zeker niet lukken. Het weer, het is droog, minima tussen 0 en 6 graden. Overdag in het oosten af en toe zon, maar vanuit het westen wordt de bewolking dikker.